Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in Cuba zijn minstens 10 mensen omgekomen. Ook nog eens 25 mensen raakten gewond. In de bus zaten allemaal leraren die onderweg waren van de hoofdstad Havana naar huis. Ze hadden hun onderkomens in de hoofdstad afgestaan aan mensen die in quarantaine moesten. De bus was gehuurd door het ministerie van Onderwijs. Hoe het kan dat de bus van een brug afreed, moet nog blijken. In een verzorgingshuis in Ridderkerk is bijna de helft van de bewoners besmet met het coronavirus. Regie-omroep Rijnmond zegt dat 39 bewoners zijn besmet en ook zeker 14 medewerkers. Een vrouw is overleden. Niemand mag meer op bezoek komen. De bewoners moeten allemaal op hun kamer blijven. Het virus zou via een mantelzorger naar binnen zijn gekomen. In een flat in Heemskerk in Noord-Holland is een dode gevonden. Agenten gingen naar de flat na melding dat er iemand op de grond lag die waarschijnlijk was neergestoken. Er waren meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen, maar die hulp kwam voor de gewonden te laat. Buurtbewoners zouden geschreeuw hebben gehoord, zeggen lokale media. De politie heeft drie mensen aangehouden en doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Kickbokser Rico Verhoeven heeft in Rotterdam gisteravond het zwaargewichtentoernooi gewonnen. Hij versloeg op het evenement van kickboksorganisatie Glory eerst Hesdi Gerges en later in de finale was hij na één ronde klaar met de Marokkaans-Nederlandse kickbokser Tariq Gebebes. Die leek geblesseerd aan zijn pols en moest opgeven.